na na alleen is maar alleen. Leven in de brouwerij, ja, op een drankje bij. Samen dansen lang, feest lang het kan. Leven in de brouwerij, hou jij dan nog steeds van mij? Samen dansen heel de nacht, jij het niet verwacht. Na, na, na, na, na. na na na Onze nachten lang, steeds het kan. Leven in de brouwerij, hou jij dan nog steeds van mij? Chansen dansen heel de nacht, dat jij het niet verwacht. Leven in de brouwerij, ja, hoort een drankje bij. Samen dansen nachten lang, deze lang het kan. Leven de brouwerij, hou jij dan nog steeds van mij? Chansen dansen heel de nacht, dat had jij niet